Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Prinsjesdag, een van de belangrijkste politieke dagen. De regering maakt de plannen voor komend jaar bekend. Al zullen veel politici in hun achterhoofd toch ook al wel bezig zijn... met de komende verkiezingen in november. Wij vroegen jongeren wat er volgens hen in ons land moet worden aangepakt. Zelf eh, speelt hier natuurlijk in Utrecht ook heel erg de huisvesting... en dat er weinig plekken zijn voor mensen om te wonen. Maar daarboven vind ik klimaat. Fossiele brandstof zou misschien, uh, zou misschien nog wel wat geld weg kan worden gehaald. zowel klimaattechnisch gezien, waar ik, waar ik zelf ook al wel zorgen om maak. Een meerder meerderheid van de Nederlanders kijkt sowieso niet echt positief naar de toekomst, blijkt uit onderzoek. Niet alleen de vliegtuigen van Transavia gaan omhoog, ook de ticketprijzen. Dat zegt de topman van het bedrijf in het Parool. Ook wil hij vaker vanuit het buitenland gaan vliegen... omdat het kabinet wil dat Schiphol gaat krimpen. Daar is hij het niet mee eens. En kinderen op Curaçao hoeven de rest van september minder lang naar school. De lessen beginnen ochtends om half zeven en om half één mag iedereen weer naar huis. Dat is omdat het nog heter op het eiland is dan normaal... en het in klaslokalen zo warm is dat leraren en leerlingen zich niet kunnen concentreren. Curaçao heeft extra geld vrijgemaakt om airco's en isolatiespullen van te kopen. En Katy Perry is niet meer de eigenaar van deze liedjes. eigen muziek dus. Ze heeft de rechten van haar vijf albums verkocht aan een investeringsfonds. Daar heeft ze volgens Amerikaanse media meer dan 210 miljoen euro voor gekregen. Katie is niet de eerste die haar muziekrechten van de hand heeft gedaan. Onder meer Justin Bieber, Sting en Justin Timberlake deden dat ook al. En het weer nog vanochtend droog en best wat zon. Later dan trekt het dicht en kan het aan de kust in Noord-Holland gaan regenen... en behoorlijk hard gaan waaien. Het wordt 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog 60 kilometer file op de wegen. De meeste vertraging nog op de A2 Amsterdam-Utrecht. 10 minuten bij de Leidse Rijntunnel. 10 eh, minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar na knooppunt de Nieuwe Meer. Voor het knooppunt 9 kilometer. De, vertraging is een kwartier op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. 20 minuten vertraging op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Krukius. En op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep. Na een ongeluk bij de aansluiting met de A9 4 kilometer kilometer daar met een half uur vertraging.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 The fix is in. You'll be a witness to that game of chance in the sky. You know we've got to win. Here at home, we'll play in the city. I would buy the sun. Perfect weather for a streamlined world. There'll be spandex jackets, one for everyone van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zomer. wasted breath. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about when you're stuck in an angry crowd. going down. You got a penny, no pound. your business is running out. It's not my business to talk about. But they don't think what they say before they open their mouth.